Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De maatregelen die het kabinet neemt tegen Israël roepen stevige reacties op bij alle politieke partijen in de Tweede Kamer. Vanwege de situatie in Gaza werd gisteren besloten om de export van wapens naar Israël te beperken. En ook mogen twee extremistische ministers niet langer naar Nederland toekomen. Maar sommige partijen vinden dat er meer moet gebeuren, bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA of D66. Ja, je ziet ook meteen in de eerste reactie van Israël dat ze eigenlijk schouderophalend reageren op eh, Nederland. Eh, er moet daarom ook veel meer gebeuren. D66 stelt voor een wapenembargo op Israël, het bevriezen van de handelvoordelen voor Israël, zodat ze het ook in de portemonnee voelen. En net als Frankrijk erkenning van de Palestijnse staat, waarmee we duidelijk maken dat landjepik van Palestijns gebied volstrekt onacceptabel is. De PVV vindt de maatregelen tegen Israël juist helemaal niets. dus zegt dat mensen in de Gazastrook niks hebben aan sancties en haat tegen Israël, schrijft hij. De opvang van asielkinderen moet nu echt heel snel gaan verbeteren, vinden drie inspectiediensten. Er worden nu ruim 7000 kinderen op zogenoemde noodopvanglocaties opgevangen, omdat er te weinig normale opvangplekken zijn. Daarom moeten de kinderen vaak verhuizen. En dat is slecht voor ze, zeggen de inspecteurs. In Londen worden de Engelse voetbalsters gehuldigd voor hun Europese titel. In open bussen maken ze een rondrit door de stad. Samen met duizenden fans vieren ze de overwinning van afgelopen zondag. Onder leiding van Sarina Wiegman wonnen ze na strafschoppen de finale tegen Spanje. En in de binnenstad van Gouda zijn bij opgravingen meer dan 140 graven met skeletresten gevonden. Op die plek van de vondst was vroeger een kerkhof voor mensen die aan de pest waren overleden. Er is nog niet heel veel bekend over wat voor resten er zijn gevonden, vertelt deze wethouder. Behalve dat het eh, vooral jonge kinderen en ouderen zijn. Eh, we zijn eh, met het LUMC en de Universiteit van Harvard aan het kijken of we in een laboratorium die botmaterialen ook kunnen onderzoeken, zodat we daar nog meer te weten over komen. We zien wel dat er ontzettend veel graven bij elkaar liggen. bijvoorbeeld 11 kisten op twee vierkante meter. Dus het is echt wel in het kader van een pandemie flink opgepropt. En bijzonder dat we dat aantreffen. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond blijft het overal zo goed als droog. Morgen ook een droge dag met flink wat zon. En dan wordt het maximaal 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A5, Amsterdam richting Hoofddorp... tussen IJmuiden en en Raasdorp. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 Is de reis bedoeld om het Gaza-standpunt van de drie regeringen duidelijk over te brengen. 14 jonge kinderen die in Zelhem door een zwemleraar seksueel zijn misbruikt... hoeven niet nog een keer te vertellen wat hen is overkomen. De advocaat van de 20-jarige verdachte wilde dat ze nogmaals gehoord zouden worden... maar volgens de rechter heeft dat te veel impact op de kinderen. Archeologen hebben in Gouda skeletresten van 140 mensen gevonden. Het gaat waarschijnlijk om slachtoffers van de pestepidemie uit de 17e eeuw. De resten worden nu onderzocht en gaan daarna naar het archeologisch depot van Gouda.